Hall. another one bites the dust. stand here guilty of the charge of conspiracy to undermine the national security and to incite riot. We've got a situation here. I want this situation neutralized. <laughs> and ready? their butts one by one. with my needles. The idiot was trying to show me how strong he was. En dat kind Antoinette. Ja, ze is dol op Bami, ballen en kroketten. Ze komt uit Frankrijk en ze heeft een leuke toet. Ik leer haar Hollands en dat doet ze reuze goed. Zazen, zazen, zazen, zazen, zazen je uitgevulde glaas in. zoze zoze zoze zo, soze. Heb u misschien voor mij wat oude dozen? Zusje, zusje, zusje, zusje, zusje. Hallo tot kijk dan maar, ik ga er weer van tussen. Zeze zeze zeze zeze zeze. Toevallig moest ik hier al even weten. hoge kringen. Ze is van adel en ze kan ook heel goed zingen. Als ze gaat doen ze zingt ze vaak het hoogste lied. Maar wat nu komt, dat is toch wel haar favoriet. Zazen, zazen, zazen, zazen, zazen. Sapen doe je uitgevulde glazen. Zoze, zoze, zoze, zoze, zoze. Heb u misschien voor mij wat oude dozen? Zus, zus, zus, zus, zus, zus, zus, zus, zus, zus. Hallo tot kijk dan maar, ik ga er weer van tussen. Zeze, zeze, zeze, zeze, zeze. Toevallig moest ik hier ook even wezen. Ze heeft een vader en die heet Monsieur de Sade de week toen hing die aan de balustrade. Hij had een slokje op en was als een vergiet. En toen de brandweer kwam, zong hij dit mooie lied.